De andere partijen, PVV, VVD en BBB, snappen er niets van. Ja, ik ben echt oprecht eh, eh, verbaasd en ook wel geschokt eerlijk zijn, want ja, we waren eh, toch bezig met eh, goede en eh, constructieve gesprekken. Ja, ik, ik begreep eigenlijk begrijp ik nog steeds niet zoveel van. Had hij iets aan u laten weten? Had hij u ook een appje gestuurd? Op het moment dat wij een appje kregen, toen stond het al op de, op de site van de NOS. En dat waren we net aan het lezen. En ehm, toen stuurde hij een appje. Informateur Plasterk heeft de partijen opgeroepen om vanavond nog één keer te komen praten. NSC is daar niet bij, maar de andere partijen hopen nog dat Pieter omzicht van gedachten verandert. In België is een kleuterleraar opgepakt die kinderen zou hebben misbruikt. Het gaat om een man van 38 die werkte op een basisschool in de buurt van Brussel. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden op die school zelf. De wereldwijde schorsing van Mark Overmars is definitief. Afgelopen herfst kreeg de oud-technisch directeur van Ajax een werkverbod in Nederland... vanwege grensoverschrijdende appjes naar vrouwelijke medewerkers. De internationale voetbalbond FIFA nam die schorsing over... waardoor hij tot november niet meer in de voetballerij mag werken. Overmars ging in beroep tegen de schorsing maar hij heeft die zaak verloren. En we drinken minder bier. Vorig jaar werden er in totaal 23 miljoen fusten bier verkocht. 6% minder dan het jaar daarvoor. Van al dat bier is nog geen 8 op de 10 biertjes een gewoon pilsje. Een tijdje geleden was dat nog dik 9 op de 10. Andere biertjes worden dus populairder, vertelt, vertelt economieverslaggever Bart Kamphuis. Alcoholvrij en alcoholarm bier zet ondertussen de opmars door. Daarvan ging er vorig jaar vele tientallen procenten meer over de toonbank en over de toog dan in het jaar ervoor. Heb ik nog het weer. Het is droog, behalve in Zuid-Limburg. Daar blijft het nog even nat. Verder weinig wind bij een graad of 7. Vannacht koelt het af naar rond het vriespunt. En morgen regen en natte sneeuw bij 1 tot 5 graden.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 ben de tweede uur begonnen met Nothing Compare van Sinead O'Connor, gevolgd door Queen, Who Wants Live Forever. Ja, wie wil dat niet? En we gaan door met Sound of the Screaming Day van de oude Kolde Ering. Time's past six o'clock and go. Now I feel alone and lucky. I get my car and drive into the fields where I had to work to get my money. But listen, listen, oh listen, and this is the sound of a screaming day. Who asked to live with you any anyway? Sun is going up, I feel the beams on my head. The birds are whistling good morning. And near and far you can hear the sound, the sound of the working German listen, listen, oh listen, and it's the sound of a streaming. Op hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Februari blijft voorlopig nog zacht en vooral wisselvallig verlopen. Ook komende week blijft de temperatuur rond de 10 graden schommelen... wat vrij zacht is voor de tijd van het jaar. Met de nodige kans op buien. Pas rond het volgend weekend kan men weer winterse temperaturen verwachten. Vannacht trok er vanuit het noordwesten een regengebied over het land... waardoor het vooral enige tijd gaat regenen. Ook dat blijft de temperatuur rond de 10 graden hangen met een krachtige wind. De paraplu blijft ook op donderdag en vrijdag regelmatig nodig... want het blijft wisselvallig met bijna dagelijks kans op buien... op regengebieden die richting ons land worden aangevoerd. Pas aan het eind van de week kan dit overgaan in wat winterse neerslag... omdat de wind mogelijk richting de noordwesten draait. De koude lucht probeert dan terrein te winden in het volgend weekend waarmee het winterse weer een poging gaat doen om terug te keren in ons land. Hierbij nemen de buien en de wind af en gaan de temperaturen in de nacht mogelijk weer richting een lichte nachtvorst. Dit was Alan Walker met Fade It. Op zoek naar muzikale talenten. De live muziek in de Blauwe Tram is een groot succes. Doordat onze vaste muzikanten er een fantastische show van maken... trekken we altijd volle zalen. Hier willen we natuurlijk graag mee door. Daarom zijn we voor dit jaar op zoek naar enthousiastelingen... die een invulling aan de muziekmiddag willen geven op mooie ideeën hebben hierover... Herken je jezelf hierin en kan je iemand, neem dan contact op met l.oudendijk plus.zandvoort.nl of bel naar het volgende telefoonnummer 06 3380 3279. 06 3380 3279. The Everly Brothers. Tell I kiss You. kiss until I kissed ya. How did I exist until I kissed ya? Never had you on my mind. Now you're there all the time. Never knew what I missed till I kissed ya. Uh huh, I kissed ya. since I kissed you. Uh-huh. My life's not the same now that I kissed you. Oh yeah. Mmm, you got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh. I kissed you. sister. Oh yeah, you don't realize what you do to me, and I didn't realize what a kiss kissed ya. Oh yeah, I kissed ya. Uh huh, I kissed ya. Oh yeah. zich deze nog? Donovan Phillips Lights, geboren in 1946, beter bekend onder de naam Donovan, is een Schotse singer-songwriter die populair werd in de jaren 60. In die tijd werd hij met zijn aan folk verwante popliedjes beschouwd als het Britse antwoord op Bob Dylan. Maar zijn liedjes waren veel optimistischer en naïver. Waardoor Donovan aansluiting vond bij de hippiebeweging uit die tijd. Hier is Donovan met Catch the Wind. In the chilly hours and minutes of uncertainty. I want to be in the warm heart of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. I ah, bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky I want to hide a while Behind your smile And everywhere I look Your eyes are find. For me to love you now Would be the sweetest thing It would make me sing I ah, bet I may as well try and catch standing in your heart is where I want to be and long to be. I bet I may as well try and can. Sensatie met The Wall Street Shuffle. Voel je vrij, gratis stoppen met roken en leefstijltraining. Denk je erover na om te stoppen met roken? Schrijf je dan snel in voor deze training. thema bijeenkomsten op elke gewenst moment kan je instromen. Informatie en inschrijven Marion Schouten. m.schouten plus.zandvoort.nl of bel naar telefoonnummer 06 412 75 228. 06 412 75 228. En het is elke maandag van 4 tot 6 uur. De locatie Pluspunt. het Over Heels van ABBA. soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praat. Dit was Suzanne en Freek met Als het avond is. Deze maand start Vinkbouw met de bouwwerkzaamheden voor 11 appartementen in de Watertoren en 14 appartementen in Villa Mares. De renovatie en de nieuwbouw zal ongeveer twee jaar duren. Vanaf half februari begint de sloop van de huidige Villa Mares, waardoor komt er genoeg ruimte voor een groot bouwkraan. Tegelijkertijd zet Vinkbouw de Watertoren in de stijgers zodat die beschermd is tegen de sloopwerkzaamheden. De laatste deel van de Mariëstraat richting de Torbekkenstraat wordt tijdelijk omgelegd. Om ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt, hebben we samen met Vinkbouw besloten dat het bouwverkeer via de Marestraat gaat. Dit zorgt ervoor dat de voertuigen makkelijk het bouwterrein op kunnen rijden en weer kunnen rijden naar de Torbekkenstraat.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 Die werd geproduceerd door Phil Spector. Hier zijn de Crystals met Then You Kiss Me. The sound of the 60s. to There is no question. ZFM. Aankomend weekend is het carnaval en daarom heb ik vast gekozen om een beetje in de stemming te komen met Toon Hermans met Min, waar is mijn feestneus? Een overspannen bakker een brave man uit Tiel ging naar een psychiater met een splinter in zijn ziel. Maar zit de psychiater was ook niet al te fris. Die riep ineens mijn hemel, nou weet ik wat ik mis. Mijn neus, mijn neus, min waar is mijn neus? Min waar is mijn feestneus? Min waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Ik moet hem hebben als ik naar het feestje ga. Ik zag hem net nog leggen in de la la la la la la. Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? is een grote bokser, een superzwaar gewicht. Hij danste langs de touwen en in het witte licht. Maar ik kreeg een linkse loeier en 1500 piek. En na die laatste poeier, toen zei die laconiek. Mijn neus, mijn neus, waar is mijn neus? Min, Waar is mijn feestneus, min? Waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Ik moet hem hebben als ik naar het feest ga. Ik zag hem net nog leggen in de la la la la la la min. Waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Hij was een excellentie, hij leidde het debat. Maar ook een excellentie, die wil nog wel eens wat. En in de Eerste Kamer kreeg hij ineens zo'n dorst. Toen greep hij naar de hamer en zong het volle borst. Mijn neus, mijn neus, min, waar is mijn neus? Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Ik mocht hem hebben als ik naar het feest ga. Ik zag hem net nog leggen in de la la la la la la. Waar is mijn feestneus? Waar is mijn neus, waar is mijn feestneus gebleven? Amin, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven?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 En Chris is geboren in 1971 en die wordt dus vandaag 53 jaar. Dan hebben we Cart Brooks, een zanger, songwriter en countrymuziek. Cart is geboren in 1962 en die wordt dus vandaag 62 jaar. Brooks leverde een grote muzikale bijdrage aan countrymuziek in de jaren 90. Hij verscheen uit het niets zonder stereotypen van mannelijke countrysterren... en had gelijk grote commerciële successen... doordat hij elementen uit popmuziek en rockmuziek integreerde in zijn live-optredens. Al snel begon de countrystijl zijn muziek te domineren... en de verkopen van zijn platen schoten omhoog. Cart Brooks genoot van zijn succesvolle carrière... met 70 hitsingles en 15 albums... die in de hitlijden hebben gestaan achter zijn naam. Na ongeveer een decennium muziek te hebben gemaakt... kondigde Brooks aan in 1999 te stoppen met muziek en optredens. Hij verdween net zo snel uit de muziekwereld als dat er gekomen was. Veel, voor zijn fans, voor onze hele wereld, blijft hij een legende. Tegenwoordig besteedt hij veel tijd aan goede doelen. Hier is de jarige Cart Brooks met Much Too Young. getting younger Tougher broncs, you know I can recall A worn out tape of Chris Ledoux Lonely women in bad boots They seem to be the only friends I've left at all And the white line's getting longer And the saddle's getting cold left in the home. I'm much too young to feel this damn old. Lord, I'm much too young to feel. Everybody's gonna jump for joy. gets here, all the pigeons gonna run to him. There's someone on everyone's toes. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without, come on within. You will not see nothing like the mighty. Dit was Manfred Man met Mighty Queen. Onder de vlag van Kennemer Park BV werden omwonenden op 1 februari uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst over de ontwikkelingen van camping Zandervoerde. Tijdens een presentatie in de Blauwe Tram volgde een open dialoog over de beoogde veranderingen van het nieuwe project Zandervoerde aan de Kennemerweg. De bewoners konden hier hun bevindingen delen met de aanwezige projectontwikkelaar het voormalige TZB-terrein met daarbij de caravanpark Zandenvoerde, zijn door Kennemerpark BV verkocht aan projectontwikkelaar Dutch Development BV. De ontwikkelaar wil op het duingebied langs de Kennemerweg 250 prefak vakantie natuurhuizen plaatsen. De gewenste oplevering is 2025. Er werden onder meer vraagtekens gezet bij de drainage van het gebied en een plaatsing van een vijver in het middengedeelte echter het allergrootste bezwaar was toch wel de ontsluiting van het project. De route waarlangs de 250 vakantiegangers straks met hun auto heen en terug gaan naar de vakantiehuizen aan de Kennemerweg. Deze ontsluiting zal nog drukker en gevaarlijker worden dan die nu al is, denken de omwonenden. Zij willen eerst een ander en beter verkeersontsluiting zien, voordat er verder gepraat kan worden over de nieuwe herindeling van het project Zandervoerder. Nick en Simon, pak mijn hand. Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel, vliegt het toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen, er gaat er altijd eentje mis.